Dat kwam door een storing. Netbeheerder Tennet verhielp het probleem vrijwel overal om even voor middernacht. Maar op sommige plaatsen, zoals in de wijk Elsbroek in Hillegom, hebben bewoners nog altijd geen licht en verwarming. De storing ontstond aan het begin van de avond in een hoogspanningsstation. Ongeveer 100.000 inwoners van de gemeenten Lisse, Sassenheim, Voorhout, Katwijk, Noordwijk en Hillegom werden getroffen. En ook kwamen enkele inwoners vast te zitten in de lift. Politie en brandweer surveilleerden extra door de wijken. De oorzaak is nog onbekend, maar Tennet denkt niet dat de storing is veroorzaakt door het winterse weer. Bij daglicht gaat de netwerkbeheerder uitzoeken wat de problemen dan wel heeft veroorzaakt. De Duitse stad Essen is samen met het hele Roergebied een jaar lang culturele hoofdstad van Europa. Het jaar werd gisteravond met feest en vuurwerk geopend door de burgemeester van Essen. Ook bondspresident Keuler en voorzitter Barroso van de Europese Commissie waren erbij. Er worden dit jaar duizenden concerten, tentoonstellingen en andere culturele evenementen georganiseerd. Verwacht wordt dat daar zo'n 5 miljoen mensen op afkomen. Twee mannen die gisteren waren aangehouden op de Britse luchthaven Heathrow worden beschuldigd van een valse bommelding. Een van hen moet maandag voor de rechter komen, de ander later deze maand. Het zijn twee mannen van 58 en 48 uit Dover. Ze worden niet alleen beschuldigd van de bommelding, maar ook van openbare dronkenschap. De twee zaten in een toestel dat op het punt stond om te vertrekken naar Dubai toen ze dreigende taal begonnen uit te slaan. Een derde verdachte die werd aangehouden is vrijgelaten. Het weer bewolkt en af en toe sneeuw en plaatselijk is het glad. De noordoostenwind is vrij krachtig tot hard. Ook de komende dag sneeuw, maar vooral in het binnenland minder wind.